Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plaatsen in het land zijn boeren aan het protesteren. Vandaag werd bekend dat de stikstofuitstoot flink naar beneden moet... en dat veel boeren dus moeten stoppen met hun bedrijf. Daar zijn ze niet blij mee. In Friesland, Noord-Brabant en Overijssel zijn vanavond al kleine protesten geweest met trekkers. In Gelderland is de verantwoordelijke minister thuis opgezocht door boeren. Ze kwam naar buiten om met de boeren te praten, maar uiteindelijk werd het toch een beetje grimmig. Ja. Die staan heel dicht bij mijn huis. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, ja, ja. ja? En nu is het gewoon klaar. Dus ik ga nu naar binnen. Maar wij staan ook te trillen. Dat Weet ik. dat snap ik. Alleen onzekerheid. Meer is het niet. Nee. En komend jaar, ja, kom jaar moeten we dat met elkaar gaan invullen. Dat ga je niet invullen. Nee, echt niet. Dat ga je niet invullen. Nou, eh, ik, ik ga als het goed is naar binnen. We gaan het nu stoppen hier. Ik iets te worden. De land- en tuinbouworganisatie vindt het niet oké dat de boeren bij de minister thuis kwamen. Ook Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging vindt de actie geen goed idee. Het Oekraïense leger heeft flink wat tegenslagen gehad. Het land zegt dat ze niet genoeg zware wapens hebben. Waarschijnlijk vragen ze de NAVO volgende week om hulp, bijvoorbeeld door raketsystemen. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland alsnog probeert om Odessa, Zaporizhia en Dnipro in te nemen... zodra het Donbass volledig in handen heeft. Op een hogeschool in Ham in Duitsland heeft een man mensen aangevallen met een mes. Hij liep het gebouw binnen en begon op hen in te steken. Drie vrouwen en een man raakten gewond, melden Duitse media. De man is opgepakt, maar het is nog niet bekend waarom hij dit deed. Justin Bieber kan één kant van zijn gezicht niet meer bewegen. Dat laat de zanger weten in een video op Instagram. Hij heeft last van een syndroom waardoor de helft van zijn gezicht is verlamd. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, um, I'm just physically, obviously not <laughs> capable of doing them. Uh, this is pretty serious, as you can see. Ja, de komende tijd neemt hij dus even pauze tot hij zich weer beter voelt. Het weer, bewolking trekt vannacht weg. Morgen veel zon, het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden.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 A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. She's working around the clock was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon.